Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een woonboerderij in Sittard is een drugslaboratorium ontdekt. Het pand stond in brand en nadat er geblust was... trof de politie sporen van drugs aan. Het gaat vermoedelijk om een cocaïnedrogerij. Daar wordt cocaïne teruggewonnen die verstopt is in een ander product. Dat gebeurt met benzine en ammoniak. Omdat de woonboerderij in Sittard dreigt in te storten... is vannacht nog begonnen met de sloop. Er is nog niemand aangehouden. Saudi-Arabië en Turkije hebben in het Saoedische consulaat in Istanbul onderzoek gedaan naar de verdwenen journalist Khashoggi. Ze waren op zoek naar aanwijzingen wat er met Khashoggi kan zijn gebeurd. Verschillende media melden dat er bewijs is gevonden dat Khashoggi bij een ondervraging is gedood. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo praat vandaag in Saoedi-Arabië met de koning over de kwestie Khashoggi. 3000 Nederlandse websites werken vanaf vandaag minder goed in de webbrowser Google Chrome. Met een felrood scherm raadt Google af de websites te bezoeken vanwege hun beveiliging. Die zou achterhaald zijn. Het gaat om sites van onder andere Ecoplaza, MT, de gemeente Zutphen en Heemskerk... en de klantenservicepagina van NS International. Ze maken gebruik van certificaten van het beveiligingsbedrijf Syntec... dat door Google op de vingers is getikt omdat het niet goed zou omgaan met de beveiliging. Ook Firefox, een andere populaire browser, ontraadt om de websites te bezoeken. Paul Allen, samen met Bill Gates, oprichter van de Amerikaanse softwaregigant Microsoft, is overleden. Net als Gates schonk Allen een groot deel van zijn vermogen aan goede doelen. Hij was ook eigenaar van een basketbal en een American Football Club. Paul Allen kampte met een agressieve vorm van kanker. Hij werd 65 jaar. Het weer, vrij veel zon, wat hoge bewolking... en het wordt weer bijzonder warm voor de tijd van het jaar. 20 tot 26 graden. Morgen wat minder warm, na morgen blijft het rustig weer... en het wordt geleidelijk wel minder zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste vertraging op de Noord-Hollandse wegen heb je op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Hilversum Noord, 10 kilometer. Door een technische storing is de spitsstrook niet open. Vertraging zo'n 10 minuten. Na 9 ook maar richting Amstelveen, bij Knoop het Velzen, 5 kilometer. Kost ongeveer een kwartier. Na 27 vanuit Almere naar Gorkum... Bij knooppunt Rijnsweert 9 kilometer, vertraging ruim 10 minuten. De N201 richting Hilversum. Voor de aansluiting met de A2 6 kilometer met een half uur vertraging. En richting Uithoren voor de aansluiting met de A2 4 kilometer. Dat kost ongeveer een kwartier. En op de N208 van Sassenheim naar Haarlem...